Een Fransman die in Groot-Brittannië woont was een week geleden in Frankrijk aangekomen... en testte twee dagen later positief. Hij vertoont geen ziekteverschijnselen. De nieuwe variant is ook in Ierland, Duitsland, Japan en Libanon vastgesteld. In Nederland hebben nu, voor zover bekend, drie mensen de mutatie van het coronavirus. Bij twee mensen in Amsterdam was die al vastgesteld. En gisteravond werd bekend dat ook een Rotterdammer daarmee is besmet. Duikteams van de brandweer hebben in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen gezocht naar de bestuurder van een scooter en een bijrijder. De hulpdiensten hadden een tip gekregen dat de twee met de scooter het kanaal in waren gereden, maar ze zijn niet gevonden. De brandweer had twee duikteams ingezet. Vanwege de zoekactie was het scheepvaartverkeer stilgelegd. In Den Haag is gisteravond een man onwel geworden toen hij werd aangehouden door de politie. Hij is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. De politie wilde de man van 39 uit Polen aanhouden... omdat hij, vermoedelijk onder invloed van drank of drugs, wilde gaan autorijden. Hoe het nu met hem is, is niet bekend. Ruim 4500 vrachtwagens die waren gestrand in Dover... zijn gisteren het kanaal overgestoken. De Britse regering had 1100 militairen gestuurd... om coronatests af te nemen bij de chauffeurs. Volgens de Britse minister van Transport werden, van, werden ruim 10.000 tests afgenomen. Daarvan bleken er 24 positief. Het weer in de loop van de nacht neemt de bewolking vanuit het westen toe.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 You overreact while you lied. Please tell me what I've done to earn this gunshot. Hate me for my heartbeat from my nose bullseye, I suppose I'm still standing is real, hurts but doesn't kill. I am ready. shall I? know just what you want for Christmas, but I don't know how to wrap it, dear. It's something that you've always wanted. You asked me for it all last year. I've tried so hard to wrap it, but it's shaped unorthodox. I tried it in a carton, even tried it in a box. I know just what you want for Christmas but I don't know how to wrap it, dear. I know just what you want for Christmas, but I don't know what to put it in. I've got a lot of fancy wrappings, but don't know where I should begin. I need one hand to rap with, another hand to clutch it. It wiggles and it squirms, it even tickles when I touch it. I know just what you want for Christmas, but I don't know how to wrap it, dear. decide just how pretty package. Unwrapping it is so much fun. It won't be a surprise, it should be a delight. It's the same one you played with last Saturday night. I know just what you want for Christmas, but I don't know how to wrap it, dear. I know just what you want for Christmas, but I can't send it through the mail postal regulations. You might have to go my bail. I'm having so much trouble, I couldn't be forlorn, or you should see me try to cram it in the mailbox on the corner. I know just what you want for Christmas, but I don't know how to wrap it, dear. Christmas because I got the Cadillac. I don't know how I'm gonna wrap it. May give it to you in a sack. I bathed it and powdered it and sprayed it with perfume. You may even have to chase it all around the room. I know just what you want for Christmas, but I don't know how to wrap it up. You're a little cocker spaniel pup. There is boy child, Jesus Christ was born on Christmas Day and man will live forevermore because of Christmas Day. was born on Christmas. joy and laughter. People shouting, let everyone know there is hope for all to find peace. Oh my Lord, you sent your Son to save us. Oh my Lord, your very self you gave us. Oh my Lord, that sin may not enslave us and love may reign once more.